Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Clinton doet een beroep op het IOC... om morgen in Londen tijdens de openingsceremonie... de moorden te herdenken tijdens de Olympische Spelen van 1972. Elf Israëlische atleten werden toen vermoord door een groep gewapende Palestijnen. In een brief aan IOC-voorzitter Rogge vraagt Clinton om een gepaste herdenking. Ze zou Rogge op het hart hebben gedrukt terug te komen van zijn besluit om morgen niet stil te staan bij de aanslag in München 40 jaar geleden. De weduwe van twee Israëlische deelnemers eisen dat de organisatie een herdenking houdt, maar het IOC wil daar niets van weten, omdat de openingsceremonie daarvoor niet het gepaste moment is. In Kilder, vlakbij Arnhem, woedt een zeer grote brand waarbij veel rook vrijkomt. De brand woedt in een mengvoederbedrijf en een schuur van een doe-het-zelfzaak. Een silo, die ook vlam heeft gevat, is ingestort. Twee huizen zijn het voorzorg ontruimd omdat er mogelijk schadelijke stoffen vrijkomen. Buurtbewoners krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Veel inwoners van Kilder die wakker werden door de brandweersirenes zijn komen kijken naar de brand. De brandweer vraagt hen vooral uit de rook te blijven. Bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben een dreigbrief gekregen... na de aanslag vorige week op het gemeentehuis. In het Brabantse dorp ging al snel het gerucht... dat woonwagenbewoners verantwoordelijk waren voor de aanslag. Jullie gaan eraan, staat in de brief. Een van de kampbewoners heeft bij de politie aangifte gedaan. Op een informatiebijeenkomst gisteravond zei de burgemeester van Waalre... dat hij niet wil dat met de vinger naar het kamp wordt gewezen. De brief noemt hij een incident. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en ongeveer 14 graden. Overdag zonnig, met later op de dag een paar stapelwolken. Het wordt 22 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuiden van het land.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 Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Only to love you. Still, I want. got this love just like a star across my sky, just like an angel off the page. You have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my head Like a Star, dat was de debuutsingle, de debuutsingle van een zangeres uit het Verenigd Koninkrijk. hoorde de stem van Corinne Bailey Ray. Het begin van het tweede uur, de nacht ging anders hier bij de vader op Radio 1. En Corinne Bailey Ray die maakte toen haar debuutsingle in 2005 gevolgd. Spoedig gevolgd door een album, een titeloos album zoals het eerder gewoon genoemd naar haar eigen naam, Corinne Bailey Ray. Welkom dus. Dit uur laat ik je de opname horen die de NRK, dat is de Noorse publieke omroep, maakte van Bruce Springsteen. Bruce Springsteen die afgelopen zondag een lied kwam zingen, We Shall Overcome. En dat was bij de herdenkingsceremonies. Eh, het herdenkingsconcert... naar aanleiding van de terroristische aanslag een jaar geleden. Die opname die laat ik je horen. En verder ook nog eh, Going Up the Country van Kenneth Heat. Maar nou, ik laat je ook het origineel horen. Althans, datgene waar het allemaal op gebaseerd is. Er werden natuurlijk zeer veel fraais ook aandacht voor eh, twee sterfgevallen van de afgelopen week. Maar eerst even aandacht voor twee meisjes. Eén komt uit Zwitserland, de ander komt uit Duitsland. En ze noemen zich Samen Boy. En ze hebben een hit, de twee meisjes. Hier is een hit, Little Numbers. fraaie. Mathilde Santing, haar stem kon je horen met een compositie van Miles Davis. All Blues. En dat is te vinden op een cd die vier jaar geleden van Mathilde Santing uitkwam... onder de titel 49. En dat werd dan voorafgegaan door The meisjes Boy... met hun hit Little Numbers. Charlie Sheen, dat is een acteur die recentelijk te zien was in de serie Two Men, Two and a Half Men. Een serie die maandagavond altijd te zien is op Veronica TV. <laughs> Nogal hilarische serie voor degene die het eh, niet kent. En eh, nou ja, die Charlie Sheen die heeft niet een, uh, echt een onbesproken gedag. Het is zelfs zover gegaan dat de baas, de makers en de, de verantwoordelijke voor die serie... Two and a Half Men besloten hebben om Charlie Sheen, Charlie Sheen maar te ontslaan. Dus de man zit onder zonder werk. Maar goed, wie schat onze verbazing dat hij afgelopen week ineens op de televisie opdook... in een commercial van een Nederlandse bierfabrikant. Ja, ja, en dat is allemaal met op de achtergrond deze muziek. Charlie Sheen met de muziek van T-Rex. Sydney Sea Rex dan. dan van T-Rex, Mark Bolan en de zijne. De betreurde Mark Bolan is bij een verkeersongeluk destijds om het eh, leven gekomen. Deze muziek dus eh, te horen eh, de laatste tijd bij een tv-commercial... van een bierfabrikant uit het Brabantse Lieshout. Ja, wat zou dat zijn? <laughs> Zoek het maar lekker op. De bierbrouwerij bestaat al sinds 1719. Toen bestond er nog geen T-Rex. Dit is ook gebruikt in een eh, commercial van de ANWB, een tv-commercial. vooral bekend geworden omdat het gebruikt wordt aan het begin van de film Woodstock. Je hoorde Kenneth Heat, Going Up the Country, eind jaren 60. En dat is niet het origineel. Het origineel, het oerorigineel, dat stamt namelijk uit het eind van de jaren 20. De tekst is wel compleet anders, maar luister eens even naar Henry Thomas. Just shoot that train out of that movie eye. Just shoot that train out of that movie eye. Just shoot. again. The whole van Going Up the Country. Dat heeft als titel de Bulldoze Blues. En je hoorde een opname uit het eind van de jaren twintig. De zanger Henry Thomas, begeleid door eh, een muzikant op eh, de panfluit.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 For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best if you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the Howe. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, line, please say hello to one who lives there. For she was once a true love. in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember. Een duet voor twee heren dat in 1969 werd uitgebracht op de Bob Dylan LP Nashville Skyline. Je hoorde Johnny Cash en eh, Dylan zelf met Girl of the North Country. En als eh, solo-stuk heeft Dylan het ook gezongen in zijn eentje op de Free Willing, Bob Dylan. En dat is een LP die in 1963 uitkwam. Johnny Cash is voor de tweede keer hier in de nacht klinkt anders. En die werd voorafgegaan door de Man, Cliff Richard Madsen, Shadows and In the Country. Ik neem je mee naar eh, afgelopen zondag. Toen was het precies een jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt... door de terroristische aanslagen in Oslo en het eiland Utøya. Naar daarvan was afgelopen zondag een herdenkingsconcert voorafgegaan door een aantal herdenkingsdiensten. Op dat herdenkingsconcert een optreden van Bruce Springsteen. Hij zong daar We Shall Overcome. Steve and ik zijn uh, honored to be included here tonight. And for all of us who love democracy and tolerance, it's an international tragedy. I want to send this out as a prayer for a peaceful future for Norway and dedicated to families that lost their loved ones. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. t-shirt Bruce Springsteen met aan zijn zijde Little Steven Van Zandt... die ook de gitaar bespeelde. Je hoorde We Shall Overcome, zoals de dat zong op het herdenkingsconcert afgelopen zondag in Oslo. Naar aanleiding van de aanslagen die precies, eh, toen precies een jaar geleden hebben plaatsgevonden... in de hoofdstad van Noorwegen en het eiland Utøya. Frank Pearson, dat is een man die in het verleden een Oscar heeft gekregen... omdat hij eh, de tekst had geschreven voor de film Dog Day Afternoon. Daarnaast heeft hij ook nog... Eh, een enkele film geregisseerd. En die film dat is dan meteen een eh, hele bekende geworden. Namelijk A Star Is Born. Waarin Barbara Streisand en Chris Christofferson de hoofdrol speelden. Een liedje uit die film. Star is Born is heel bekend geworden. De melodie, eh, de love theme. Maar ik liet je eens iets anders horen uit, dat, uh, uit die rolprent. Namelijk Lost Inside You. De stemmen van Barbara Streisand en Chris Christofferson. En de film werd destijds geregisseerd door Frank Pearson. Afgelopen zondag is hij op 87-jarige leeftijd overleden later heeft hij nog eens een keer een boekje over, eh, open gedaan, Frank Pearson... over de samenwerking met eh, Barbara Streisand. En, nou, hm. La Streisand komt er niet al te fraai eh, vanaf. Frank Pearson vond het namelijk heel lastig, een heel lastig mens om haar te regisseren. Ze luisterde nauwelijks en dat had vooral te maken met het feit dat Barbara Streisand een ontzettende controlfreak is. Daarvoor heeft hij dus een boekje opengedaan. Frank Pearson, 87 jaar geworden. Zaterdag overleed Norbert Berger. Die maakte in het verleden deel uit van het duo Cindy und Bert. Schlagermuziek in de nacht ging dus. sonntags kommt die Erinnerung. Ich höre die Wozuki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich höre die Wozuki spielen. kunstfrei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags. Norbert Berger, dat was dan eh, Bert in dit geval van het duo Cindy und Bert. En eh, Cindy die heeft een oorspronkelijke naam, namelijk eh, Jutta Goosenburger. De twee die waren getrouwd destijds toen dit een hit was. Maar op een gegeven moment liep het huwelijk spaak. En zijn ze tijd uit elkaar gegaan. Maar de afgelopen jaren toen hebben ze elkaar toch weer gevonden... om in ieder geval als goede vrienden samen het podium op te gaan... en hun oude successen van wel eer alsnog te zingen. Een van die successen van Cindy und Bert. Dat was dan uh, immer wieder zondags. Norbert Berger, zaterdag overleden op 66-jarige leeftijd. En nu ik het toch over zondag heb... Carol King. Hello, een opname die iets vervormd. Maar dat heeft te maken met het feit dat het eh, geen originele opname is geweest. Het is namelijk een demootje. Een proefbandje dat gemaakt is met de bedoeling dat anderen daarmee vandoor zouden gaan. En die anderen, dat werden dan op een gegeven moment eh, de Monkeys die het hebben opgenomen en daar een hit mee hebben gehad. Ondanks is dat uitgebracht op een cd, die heet The Legendary Demos. Ik heb er al eerder wat van laten horen van die eigenlijk fantastische LP. Want Carole die is zeer virtuoos op piano op sommige nummers. Maar ik liet je in dit geval nog eens een keer horen naar het oerorigineel van Pleasant Valley Sunday van die net uitgekomen CD Legendary Demos. Over zondag gesproken. À l'escalier C, blok 21. Dimanche wordt het dan bij Gilles Bicot. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum. Un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement. Pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays tout l'après-midi. Il y a de quoi rêver. dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Dans le soir je retrouve mon lit, j'entends les boïnes chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point. d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat. Het weer is net wat opgehelderd. Het is zondagmiddag buitenvelderd. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het en open. De jongen en het meisje lopen er eenzaam en verliefd en koud.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 Zondag half vijf, het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenveldert daalt een énigmes. met Carol King zitten we helemaal in de jaren 60. Gilbert Bécaud zong Dimanche à Orly. Zondagmiddag buitenveld, dat was het 1969. Frans Halsema en Sunday Will Never Be The Same. Spankje en Oude Gang. Nog meer jaren 60 muziek tot aan het nieuws.